Dit is al Negens met het NOS-journaal. Orkaan Maria is uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie. Over een paar uur trekt Maria ten zuiden langs Sint-Eustatius en Saba. Op dit moment worden Guadeloupe, Martinique en Dominica hard getroffen. De premier van Dominica zegt op Facebook dat het eiland compleet is verwoest. Het oog van de orkaan trok er recht overheen. Sint Maarten blijft gespaard, daar valt wel veel regen. Een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roept weinig enthousiasme op. Volgens een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS is maar een kwart van de Nederlanders positief. Op de vraag welke partij ze liever in het kabinet hadden willen hebben... antwoordt 21% GroenLinks en 19% PVV. Verder blijkt ook dat Nederlanders vinden dat het nieuwe kabinet meer moet doen aan de zorg. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft gezegd dat de naar Bangladesh gevluchte Rohingya mogen terugkeren als ze papieren kunnen laten zien. Suu Kyi sprak vanochtend het parlement toe over de problemen rond de moslimminderheid. Zo'n 400.000 Rohingya zijn gevlucht en hun dorpen werden platgebrand. Suu Kyi weigert dat geweld te veroordelen. België wil ook de zoon van de omstreden imam van Verviers uitzetten. De Nederlander van 18 zit nu in een jeugdgevangenis... Vorige zomer dook er een filmpje van hem op waarin hij oproept om christenen uit te roeien. Er zijn aanwijzingen dat hij ook een aanslag wilde plegen. Het is nog onduidelijk of de zoon naar Nederland of Marokko gaat, waar zijn vader is. In Den Haag staan de eerste mensen langs de route die koning Willem-Alexander en koningin Maxima vanmiddag afleggen naar de Ridderzaal. De koning zal daar de troonrede uitspreken. Anders dan gebruikelijk staan er geen nieuwe beleidsvoornemers in, omdat het huidige kabinet demissionair is. Het weer op veel plaatsen nog mist die soms langzaam optrekt. Verder vandaag wisselen bewolkt met een enkele bui en weinig wind bij een graad of 16. De komende dagen wordt het geleidelijk droger en iets zachter. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten 5 kilometer file. Een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam zorgt voor 6 kilometer tussen Hoevelaken en Eembrugge. 6 kilometer file ook op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Knopend Ipenburg en Zoeterwouderdorp. En richting Amsterdam tussen Leidschendam en Dorp 7 kilometer file. Dan 22 kilometer op de A7 Den Oever richting Zaandam. Door de mist zijn de spitstroken dicht tussen Wochnum en Afrit Weidewormer 22. 20 kilometer file dus. A9 Alkmaar richting Amstelveen 14 kilometer file om dezelfde reden tussen Akersloot en Knoop het Rotterpolderplein.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 Laten we lekker gaan wandelen. Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken.